Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Nooit eerder groeide de economie zo hard als de afgelopen maanden. Voor de zomer ging het niet goed. Door de lockdown gaven we geen geld uit in kroegen, restaurants of de bios. Maar dat hebben we goed ingehaald in de zomer, zegt verslaggever Nick Wouters. Inderdaad, er ging weer heel veel open in dat derde kwartaal in de zomer. We konden weer van alles. Maar er werd ook nog heel veel steun gegeven door de Nederlandse overheid. Miljardensteun, die moet je hier eigenlijk ook nog bij bedenken. Dat deze groei mede dankzij die steun is. Het is dus nog wel de vraag hoe het straks met de economie gaat... als de overheid geen steungeld meer uitdeelt. Gaat dit coronajaar niet goed met eerstejaars studenten, staat in de Telegraaf. Volgens hun vakbond kampen ze met eenzaamheid, stress en soms zelfs depressieve gevoelens. Ook Joshua is niet helemaal happy. Ik merk gewoon dat ik mijn studiegenoten nauwelijks ken. Ik zit bij een nieuwe universiteit, die ken ik ook nauwelijks. Dus ik voel me veel minder betrokken. En ik merk gewoon dat ik het daardoor ook allemaal wat minder leuk vind. Veel lessen zijn online en een avondje met medestudenten doorhalen in de kroeg is ook geen optie. De vakbond wil dat unies en hogescholen meer voor de eerstejaars doen. China heeft Joe Biden en Kamala Harris gefeliciteerd met de Amerikaanse verkiezingsoverwinning. Veel landen deden dat meteen al, maar China liet nog even op zich wachten. En Rusland rekt de boel nog iets. Daar zeggen ze dat ze nog willen wachten op een officiële uitslag. De komende drie jaar vliegt tussen de ziekenhuizen van Meppel en Zwolle een drone. Het gele ding brengt supersnel bloed van de ene naar de andere plek. Kan handig zijn, legt dit ziekenhuis uit. Voor een transport over de weg heb je altijd een, een chauffeur nodig. Eh, de drukte op de wegen neemt ook toe, dus kans op files eh, neemt ook eh, enorm toe. En een drone-transport is ook sneller dan met de auto. Het gaat nu om een proef van drie jaar. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of het bloed ook goed aankomt als het bijvoorbeeld regent of hard waait. Het weer steeds meer wolken, straks kan het ook weer regenen. Het wordt een graad of 13. Morgen verandert er weinig. Zondag is warmer, wel meer wind en regen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat een korte file bij de afrit A van Hoorn, 3 kilometer, met 5 tot 10 minuten extra reistijd.